Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Nederland sluit het luchtruim voor de Boeing 737 MAX 8-toestellen. Besluit volgt op het verongelukken van dit type toestel zondag in Ethiopië. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Hier vanmiddag besloot het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ook al... om hun luchtruim te sluiten voor de Boeing 737 MAX. Andere landen deden dat in de afgelopen dagen ook al. Daarnaast zijn er steeds meer luchtvaartmaatschappijen... die dit type toestel aan de grond houden... Onder meer de Nederlandse reisorganisatie TUI liet vanmiddag ook weten dat het alle 737 MAX-toestellen aan de grond houdt. TUI heeft in Nederland drie van deze toestellen. Het lijkt erop dat de uitbreidingsplannen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam geen kans maken. Minister Slop zei in de Tweede Kamer dat vanuit de schoolorganisatie zeven aanvragen zijn ingediend voor uitbreiding en nieuwe vestigingen. Maar volgens Slop worden die waarschijnlijk allemaal afgewezen omdat de school niet voldoet aan de minimumeisen voor het aantal leerlingen. Vorige week waarschuwden het kabinet en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... dat leerlingen van het Haga Lyceum worden beïnvloed... door leraren die contact hebben met terroristen. Minister Slop voor Media en de Tweede Kamer zeggen dat er snel een definitief einde moet komen aan de discussie over te hoge salarissen bij de publieke omroep. Ze reageren op een bericht in de Telegraaf dat Matthijs van Nieuwkerk via een aparte constructie enkele tonnen extra verdient, bovenop zijn normale salaris. Volgens PVV-kamerlid Bosma heeft iedereen er genoeg van... dat de presentator van De Wereld Draait Door twee tot drie keer meer verdient dan de premier. Minister Slop noemt de situatie niet goed en laat de salarisconstructie onderzoeken. De stopcontacten in de hal van treinstation Groningen zijn buiten werking gesteld. De NS wil zo daklozen ontmoedigen te bivakeren in de hal. Volgens de NS staat er iedere ochtend een groep daklozen voor het station... om de stopcontacten te kunnen gebruiken... en het zou het personeel een onveilig gevoel geven. Het weer. Vanavond trekt een storing van west naar oost over het land. Daarbij regent het stevig, staat er een vrij krachtige tot harde zuidelijke wind. Ook morgen veel buien, veel wind, wordt het opnieuw een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk eh, rond Amsterdam. Maar dat heeft voor een deel te maken met eh, een ongeluk op de A7, Hoorn-Zaandam. Maar er zijn nog een paar files die wat meer vertraging geven. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Blarikum. 10 minuten extra. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leiden ook 10 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en de A10. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer en een half uur vertraging inmiddels. Dat heeft eh, voor een deel te maken met de problemen op de A7. Het trekt nogal bekijks van Hoorn naar Zaandam. Tussen Purmerend en Afrit Zaandijk 8 kilometer file. Een half uur extra. Er ligt daar een dak van een vrachtwagen al een tijdje op de snelweg. Twee rijstroken zijn dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knoop het Badhoevedorp en knooppunt Velsen. 13 kilometer langzaam rijden, een kwartier extra. En bij Heilo ook nog eens een kwartier erbovenop. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en knoop het Eemnes. Een dikke 10 minuten vertraging.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. sea. I am drowning in an endless sea. Hello, old friend. It's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I internet. www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, op 106.9 FM.